Levi van Eck met het NOS-journaal. In Engeland wordt voorlopig toch geen coronapas ingevoerd... voor toegang tot evenementen of nachtclubs. De Britse minister van Volksgezondheid zegt dat het nu niet nodig is... maar benadrukt dat het plan wel achter de hand wordt gehouden voor later dit jaar... als de besmettingen weer snel kunnen stijgen. Eerder deze week zeiden andere kabinetsleden nog dat zo'n paspoort al wel nodig is... voor een bezoek aan bijvoorbeeld de bioscoop of andere plekken waar veel mensen zijn... In Schotland geldt vanaf 1 oktober wel een coronapas. Duizenden tegenstanders van het huidige woonbeleid protesteren in Amsterdam. Ze begonnen om twee uur op het Westergasterrein en zijn inmiddels aangekomen op de Dam. Ze vragen aandacht voor de jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen... veel te hoge huizenprijzen en het grote aantal daklozen. Er is een tekort van rond de 300.000 huizen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2129 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 98 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2400 positieve tests per dag geregistreerd. In de ziekenhuizen liggen nu 640 besmette mensen, 8 minder dan gisteren. Op de kermis in Zaandam zijn messen ingenomen die als prijs konden worden gewonnen. Burgemeester Hamming noemt het een verkeerd signaal dat kinderen wapens op een kermis kunnen winnen. De politie heeft de messen nu in beslag genomen. Ook nepwapens zijn volgens de burgemeester van Zaanstad, waar Sandam onder valt, niet welkom. Hij voert al langer strijd tegen het wapenbezit in zijn gemeente. Zo mag de politie sinds 2018 in bepaalde gebieden preventief fouilleren... en geldt er sinds vorig jaar een messenverbod. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen eerst veel bewolking, maar later schijnt ook vaker de zon. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar rijdt het verkeer langzaam... tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd.